Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Een Belgische geestelijke is doordeeld voor de moord op zeker vijf mensen. De diaken van 61 uit Wevelgem werkte als stervensbegeleider. Hij doodde onder andere zijn eigen moeder en zijn schoonvader. Naar eigen zeggen om het waardeloze leven van een terminale patiënt in te korten. De komende dag hoort de man welke straf hij krijgt. Het verkeer moet vannacht en komende ochtend rekening houden met gladheid door bevriezing en winterse buien. Door de gladheid gebeurde afgelopen avond op de A73 bij Nijmegen een ongeluk waarbij zo'n 10 auto's waren betrokken. Een paar mensen raakten daarbij licht gewond. Op andere plekken op de A73 waren nog twee aanrijdingen. Vanwege de gladheid waarschuwt de ANWB ook voor een drukke ochtendspits. De Turing Gedichtenwedstrijd 2017 is gewonnen door Jan-Paul Rosenberg. Dat is bekendgemaakt in het NOS Radio 1-programma Met het oog op morgen. Met het gedicht Laatste foto van de vrede won hij een geldbedrag van 10.000 euro. De jury noemt het een mooi apocalyptisch gedicht dat er niet voor schuwt om de lezer een ongemakkelijk gevoel te geven. De prijsuitreiking van de Turing Gedichtenwedstrijd vormt jaarlijks de afsluiting van de Poëzieweek. Op veel plaatsen in Nederland is een blauwe supermaan te zien. Een maan die dicht bij de aarde staat en daarom wat groter lijkt. De maan is niet blauw, maar omdat het de tweede volle maan in een maand tijd is, wordt deze wel blauw genoemd. Op andere plaatsen in de wereld was de maan nog specialer. In delen van de Verenigde Staten, Azië en Australië waren een supermaan en een blauwe maan te zien en was er op die plaatsen bovendien een maansverduistering. Omdat de maan dan rood wordt, wordt hij ook wel bloedmaan genoemd. En vanwege de drie fenomenen een blauwe superbloedmaan. Veer weer vannacht mogelijk nog een bui, soms met hagel, natte sneeuw of onweer. De minima liggen dicht bij het vriespunt en plaatselijk kan het glad worden. Overdag eerst droog, af en toe zon.